Tot 2015 moeten er een miljoen uit. Dat is 20% van het totaal aantal werknemers op Cuba. Volgens de Cubaanse president Raúl Castro zijn de ambtenaren overbodig. Om de pijn van het ontslag te verzachten krijgen Cubanen meer vrijheid om een eigen bedrijfje te starten... en zal de Cubaanse overheid zich minder met de economische bedrijvigheid bemoeien. De hoop is dat de ontslagen ambtenaren voor zichzelf beginnen... en de economie op het communistische eiland een flinke impuls geven. Informateur Opstelten doet geen voorspelling meer over hoe lang de vorming van een rechtskabinet nog duurt. Het moet snel, maar wel zorgvuldig, zei hij op een persconferentie. Vanmiddag schoven de onderhandelaars Rutte, Wilders en Verhagen weer voor het eerst aan bij de informateur. Vanaf morgen nemen de fractievoorzitters van VVD, PVV en CDA weer hun secondanten mee. De reddingsbrigade heeft deze zomer opvallend minder mensen uit het water moeten redden. Het waren er ruim 300, zo'n 150 minder dan vorig jaar. Volgens de reddingsbrigade is die daling vooral te danken aan het matige zomerweer. Verder zegt de reddingsbrigade dat voor het eerst in vier jaar minder kinderen werden vermist... dankzij een speciale strandcampagne. De balansbandjes die door spelers van Oranje tijdens het WK werden gedragen werken niet. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De voetballers zeiden in Zuid-Afrika dat de polsbandjes extra balans, kracht en lenigheid geven. En daar is niets van gebleken, zegt de VU, die de bandjes in opdracht van Tros Radar onderzocht. De balansbandjes werden dankzij de Oranje-spelers een hype. Vorige week oordeelde de reclamecodecommissie dat de reclame van de Nederlandse importeur misleidend is. Ajax-voetballer Evander Snow is bij een wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Vitesse onwel geworden. De 23-jarige Snow moest worden gereanimeerd en is overgebracht naar een ziekenhuis. Hij is weer bij kennis. Waarschijnlijk had hij hartritmestoornissen. Het weer bewolkt. Vanuit het westen breidt een regengebied zich uit over het land.